De asielzoekers worden maximaal drie jaar opgevangen op deze plek. En verder bekijkt Tilburg op verzoek van het COA of een permanente AZC in de stad kan worden gevestigd. Vrouwen hebben minder kans om een onderzoeksbeurs te krijgen van de Nederlandse wetenschapsfinancier VNO dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek van twee psychologen. Uit het onderzoek blijkt verder dat vrouwen 14,9% kans hadden op een toewijzing tegenover 17,7% bij mannen. De onderzoeksplannen werden wat kwaliteit betreft wel hetzelfde beoordeeld. Vrouwelijke wetenschappers werden vooral achtergesteld in minder exacte onderzoeksgebieden, zoals gedragswetenschappen en aard- en levenswetenschappen. Het eigen risico in de zorg leidt ertoe dat veel mensen niet of later naar de dokter gaan, blijkt uit onderzoek en opdracht van zorgverzekeraar VGZ. Vooral de huisarts wordt minder bezocht, omdat veel mensen niet weten dat de kosten van een consult niet onder het eigen risico vallen. Het uitstelgedrag leidt vaak tot ergere medische klachten en daardoor uiteindelijk tot hogere kosten. VGZ vindt daarom dat het eigen risico omlaag moet. Nederland en IJsland hebben een schikking getroffen in de laatste kwestie rond de bank iSafe. Nederland claimde nog rente en kosten van IJsland en krijgt nu 48 miljoen euro. Ook komt nog eens 12 miljoen euro vrij die op een geblokkeerde rekening stond. Het gaat om kosten die de Nederlandse staat maakte voor het voorschieten van de Nederlandse spaartegoeden die bij het faillissement van iSafe verloren waren gegaan. Het weer.